Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Premier Rutte wil dat de ongeregeldheden in de Haagse Schilderswijk direct stoppen. Hij noemt ze verschrikkelijk en staat achter de maatregelen van het OM. Dat kondigde vanmiddag op een persconferentie aan dat de relschoppers worden berecht via het snelrecht. Vannacht was het voor de derde nacht op rij onrustig in de Schilderswijk... na de dood van de Arubaan Mitch Enriquez... die waarschijnlijk door om, eh, eh, politiegeweld om het leven is gekomen. Sinds de rellen maandag begonnen zijn 61 mensen aangehouden. Voor het overgrote deel zijn ze minderjarig. Volgens het OM volgen er nog meer arrestaties. Burgemeester Van Aartsen van Den Haag vroeg daarbij de hulp om, van de inwoners van de Schilderswijk om, om de rellen van de afgelopen dagen te beëindigen. Hij zei dat de politie de mogelijkheid heeft om een samenscholingsverbod in te stellen. Dat was al van kracht in de Schilderswijk. Agenten gaan zondag in Rotterdam tijdens de tweede etappe van de Tour de France actie voeren door voor het peloton uit te fietsen. Eerder wilden de vakbonden de Tour blokkeren op de Erasmusbrug, maar dat gaat niet door. Wel worden er zondag spandoeken opgehangen. Op een persconferentie van de gemeente Rotterdam en de politiebonden riep burgemeester Abu, Abu Taleb het kabinet op om tot een goede CAO voor politie en rijksambtenaren te komen. De partijen roemden elkaars constructieve opstelling. Door het compromis is een kort geding van de baan. In Mali zijn bij een aanval op een VN-konvooi vijf doden gevallen en zes mensen ernstig gewond geraakt. Een anonieme VN-functionaris zegt dat de doden blauwhelmen zijn uit Burkina Faso. De aanslag was in het noorden van Mali bij Timbuktu. In het noorden van Mali zijn ook Nederlandse militairen gelegerd. Over de toedracht van de aanslag is nog niets bekend. Het weer zonnig en heet. Het is 34 tot 38 graden. In het westen wat koeler en in Zeeland kans op onweer. Morgenochtend na mogelijk wat buien weer veel zon en het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat file op de A10 West voor Osdorp 2 kilometer richting Den Haag. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A13 Den Haag-Rotterdam bij het Kleinpolderplein 4 kilometer. De A27 Gouda-Rotterdam tussen Rotterdam-Prins Alexander en Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer.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 We zijn te beluisteren via de kabel op 104.5 in de ether op 106.9. En op internet zfm-live en ik ben Bart van der Meer. We gaan weer lekker pittig beginnen, want daar houden we van. En dan hebben we voor het eerst vandaag de Beatles twee keer achter elkaar in de uitzending. En dat blijft jarenlang zo. In ieder geval twee jaar, denk ik sowieso. Want ze hebben ongeveer 200 nummers gemaakt. dus twee per keer, dat wordt ruim twee jaar. Ja, goed uitgerekend. Eh, eerst eh, de Credence en daarna de Wonder Who. 1965 was het een compositie van Bob Dylan... Don't Think Twice, It's All Right, uitgevoerd door de Wonder Who... die we eigenlijk beter kennen onder de naam The Four Seasons. En we begonnen met een track van de LP Green River... van Creedence Clearwater Revival uit 69... en The Bad Moon Rising. Hier is Little Darling van de Diamonds. Holding mine your little hand. I'll know too soon that all is so grand. nummer werd in 1957 eerst opgenomen door de Gladiolas. Niet zo succesvol. En daarna nam de Canadese groep de Diamonds het nummer op. En die hadden er een top 10 hit mee. Little Darling uit 57 dus. En 86, het jaar 86 was goed voor Jermaine Stewart. We don't have to take our clothes off. Jermaine Stewart en We Don't Have To Take Our Clothes Off. Alhoewel, met zulk weer. Dit zou kunnen. Eh, de volgende twee die hebben een duo gevormd. Als soloartiest al zeer succesvol. Georgie Fame en Alan Price. En samen hebben ze een hit gehad in 1971. En die stond in de top 100 van dat jaar. You know it's gonna end in a fight. Rosetta drinks her whiskey neat. She gets in a fight, but she might get beat. So I go around on a Saturday night and ask her if she feels alright. Rosetta, are you? Rosetta hebben ze nog een singeltje gemaakt, Follow Me. En dat was ook een heel leuk dingetje, maar was niet zo succesvol als Rosetta. En we gaan toe naar een one-hit wonder uit 1960. Haal de zakdoekjes maar tevoorschijn, want het, wordt, het is een tearjerker van de eerste categorie. Hier is Mark Denning met Teen Angel. Teen Angel, Teen fateful night, the car was stalled upon the railroad track. I pulled you out and we were safe, but you went running. was it you were looking for that took your life that night? They said they found sweet 16, and now you're gone. They've taken you away. I'll never kiss your lips again. They buried. wat een tranendal. Teen Angel, dit was Mark Dinning uit 1960. We gaan naar 1959, naar het Eurovisie Songfestival. En dat werd eh, voor Engeland een redelijk succes, want ze werden tweede. In die tijd werden ze heel vaak tweede, trouwens. Ehm, de inzending was van Terry Johnson en Pearl Carr. En het liedje heet Sing Little Birdie. Sing, sing, sing little birdie. There's a branch on a tree. There's a tree in the meadow, and that's where I long to be. Meet that bird on a branch. Neath that branch on a tree. Neath that tree in the meadow, where you said you loved me. Sing, little birdie, sing your song. Sing and help our love along. Sing, little birdie, up above. Sing a song of love. There's a bird on a branch. There's a branch on a tree. Where we come. that branch on a tree where we promised our true love for all eternity. Sing, little birdie, sing your song, sing and help our love along. Sing, little birdie, up above, sing a song of love. When the years pass on by and we're with you and I, and the bluebirds are singing their sweet love songs in the sky, we will dream bird on a branch, on a tree, and that tree cried, "Oh, and you said you loved me." Sing, little birdie, sing your song, sing and help our love. All the Fleetwood Mac met het nummer Sarah, geschreven en gezongen door Stevie Nicks. En het komt voor op het album Tusk. Zijn we toe aan de Beatles. Dubbele, A, dubbele hit van de Beatles. En hun allereerste single, officiële single, die gaan we als eerste draaien. Dat betekent Love Me Do met P.S. I Love You op de B-kant. In juni 62 hadden ze al een eh, opname gemaakt om een contract te krijgen bij een platenmaatschappij. Maar de echte opnames die werden gemaakt in eh, september 1962 in oktober werd hij uitgebracht. Love Me Do. Hij bestaat trouwens in drie verschillende uitvoeringen. Met drie verschillende drummers. Pete Best, eh, Andy White en Ringo Starr. Deze uitvoering is met Andy White. En daarna PS I Love You. van de Beatles, Love Me Do en P.S. I Love You. En eh, we gaan eerst eh, van de Beatles alle singles draaien, elke week een single. En daarna gaan we naar hun LP-werk. Eh, dat was hem eigenlijk wel, ja. En we gaan nu naar, even kijken, 1958 denk ik, Conway Twitty. Nou, Hans zit al te drinken. Ja, ik wil hem wel horen hoor. It's only make believe. People see us everywhere. They think you But myself I can't deceive I know it's only make-believe My one and only prayer Is that someday you'll care My hopes, my dreams come true for my dreams come true. My one dorp Conway Twitty en It's Only Make Believe. We hebben al een paar hele goede platen uit 1978 gehad. Die van Greece hadden we gehad. En wat hadden we nog meer? Uh, The Rivers of Babylon. En nu alweer een.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 hem dan, Dreadlock Holiday van 10cc. En wat gingen we nu doen? We gingen nu een plaatje draaien van Bonnie Taylor. Bonnie Tyler, sorry, neem me niet kwalijk. Tienduizenden mensen gaan weer naar Frankrijk voor de grote vakantie. En dan hopen we maar dat we de titel van dit nummer niet nodig hebben. Lost in France. The Les Reed Orchestra and The Man of Action. Een lekkere instrumentale. We gaan naar de, de voormalige zanger en drummer van Kajak luisteren. Die had ook een eh, solo-hit in 1981 in de top 100 van dat jaar. Max Werner en Rain in May. Max Werner met Rain in May. Ja, ik denk ik blijf even ehm, in het eh, ritme van eh, de drum. Eh, Rain in May van Max Werner uit 81. De laatste van dit uur alweer. En die komt van de Rhythm Kings. gebracht door Bill Wyman. En Bill trouwens heeft een, een nieuwe cd. Die gaat hij binnenkort uitbrengen. En daar zijn we weer erg benieuwd naar. Maar de Rhythm Kings, dat was ook een leuk groepje. En eh, wij gaan het titelsong draaien van een eh, cd van ze. Anyway, The Wind Blows. jive, she gotta move. I turn around, say do it again. Bow-legged woman, tell me where. hebben er weer eh, ruim 30 doorheen gejast, om het zo maar even te zeggen. Heerlijk, eh, twee uurtjes waren dat weer. En de komende twee uur zijn ook heerlijk, want dan is Hans er met eh, ZFM Muziek Boulevard live. En hij heeft van alles en nog wat. En hij begint weer met de Beatles natuurlijk.